Mariel Hageman met het NOS Journaal zijn alle vijf inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de buurt van de luchthaven bij Grenoble. Het toestel stortte door nog onbekende oorzaak kort na het opstijgen neer. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. gemaakt. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil onderzoeken of de fiscale bijtelling afhankelijk kan worden gemaakt van het daadwerkelijk gereden aantal privékilometers. Hij zei dat in de Tros Nieuwsshow op Radio 1. Wekers noemt het huidig systeem onrechtvaardig. Wanneer iemand een auto van de zaak heeft en hij rijdt net iets meer dan 500 kilometer, dan betaalt hij nu de hoofdprijs. Iemand die heel veel privé rijdt met de auto van de zaak betaalt hetzelfde. Dat moet volgens de staatssecretaris anders. De omstreden neuroloog Janssen Steur is ontslagen bij het ziekenhuis in Duitsland waar hij werkte. Het ziekenhuis in Helbron zegt in een verklaring dat het pas gisteren na de ophef in Nederland achter de voorgeschiedenis van Janssen Steur kwam. De samenwerking is toen direct verbroken. Janssen Steur werkte er sinds 2011. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan... heeft Janssen Steur in Heilbron geen foute diagnoses gesteld. Hij werkte als assistentarts... en moest voor al zijn beslissingen verantwoording afleggen bij een andere arts. In Nederland loopt een strafzaak tegen Janssen Steur... en wordt ervan verdacht dat hij als arts bij het medisch spectrum Twente... foute diagnoses heeft gesteld. Op het Nederlands kampioenschap heeft Margot Boer de eerste wedstrijd op de 500 meter gewonnen. Ze was 1200ste sneller dan Thijsje Oenema. Laurien van Riesen eindigt op de derde plaats. Vanmiddag rijden de vrouwen ook nog op de 1000 meter. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk wat motregen. Morgen opnieuw bewolkt en motregen. Het wordt een graad of 9.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 Dat was Chili, de Clammers Live. En daarmee werd het alweer bijna tien minuten over vier. Welkom bij derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag voor Zandvoort en de regio. En Albert-Jan, wat gaan we in dit uur allemaal nog doen? Ja, we pakken de reguliere programmering ja, eh, zeker. Op. Maar het was wel even hartstikke leuk om eh, de muziek live te mogen verzorgen. De warm-ups te mogen verzorgen van eh, Disco en Ice. Wat om vier uur is begonnen. Nou, om kwart over vier, rond de klok van kwart over vier... krijgt u alsnog de evenementenagenda. Dus houd pen en papier bij de hand. Want er zijn weer vele mooie evenementen in en rondom Zandvoort. Rond de klok van half vijf hebben we dier van de week. Nou, er is momenteel geen dier van de week. Maar er zijn natuurlijk nog genoeg dieren in het asiel. En wij hebben gekozen voor Pino. En dat is een zwarte kater. Eh, verder eh, hebben we natuurlijk het gedicht van de week. En het zal u niet eh, verbazen dat het gedicht wordt uitgesproken door ZFM voor hun trouwe luisteraars. En het is een nieuwjaarsgedicht met het oog op 2013. Dus rond de klok van kwart voor vijf het CFM gedicht. Nou, en voor de rest weer normale, <laughs> ja normale, Wat is normaal.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 Nakorek. Het is eh, kwart over vier geweest, zullen we gaan doen. Normaal gesproken om half vier natuurlijk eh, bij Zandvoort op zaterdag. Maar we hebben vandaag Disco on Ice. Dus dat hadden we heel even uitgesteld. Want wij zaten in het voorprogramma, ja, Klinkt dat goed, hè? klinkt dat goed. Wij, zaten in het voorprogramma van Disco on Ice. We hebben de live dus- warm-up mogen doen. Eh, <laughs> Geweldig. Ja, want eh, luisteraars, zoals u ongetwijfeld als vaste luisteraar hebt bemerkt... vanaf 4 uur is er live Disco on Ice op het Raadhuisplein. En momenteel draaien daar onze collega's Roy en Roy. Oh, Roy en Roy. Gevolgd door Ricardo. En dan krijgen we natuurlijk de, de ja, hoe noem je dat... Het, het, moment suprême. En dat is niets minder dan Nop en Flop. En het feest dat gaat allemaal door tot 9 uur. Dus eh, kinderen, mocht u, nog, mocht u nog willen schaatsen en van disco muziek houden... ren je rot! En ga dan lekker schaatsen op eh, de ijsbaan. Maar er is natuurlijk eh, nog meer te doen in Zandvoort. En namelijk morgen op, is het nieuwjaarsconcert in de sint Agatha kerk aan de Grote Krocht 45. En de entree is gratis. En het een en ander begint om half drie. En eh, ja, de kerk is open eh, vanaf twee uur. En het is echt een aanrader voor liefhebbers van eh, klassieke muziek. ja, ja, laten we zeggen luisterbare klassieke muziek. Echt een aanrader. Dus morgen om half drie, de, kerk gaat open om twee uur. En dat vindt allemaal plaats in de sint Agatha kerk Het nieuwjaarsconcert. En morgen kan u ook al naar de Beach Beach Beach. Ja, want morgen organiseert Surfvereniging Zandvoort voor de derde keer de New Year's Surf. Eh, de surfwedstrijd kende al twee eerdere succesvolle edities... en de organisatie pakte dit jaar groter aan dan ooit. Begin het nieuwe jaar goed en zorg dat je aanwezig bent op dit unieke windsurf-evenement. E- Wat er allemaal te doen is kunt u verder nog nalezen op www.surfverenigingzandvoort.nl www.surfverenigingzandvoort.nl Dus hebt u zin in, er is een hapje, er is een drankje, er zijn wedstrijden, er zijn prijzen... er is van alles te doen, DJ's aanwezig, dus volop eh, activiteiten op het strand... en wel eh, bij de surf Vereniging Zandvoort. Dan brengt ons... We blijven even over morgen. Want morgen is ook eh, de nieuwjaarsrace op het circuitpark Zandvoort. En dat begint allemaal eh, vanaf drie uur. Maar daarover zometeen meer. Want onze verslaggever Willem van Densen zal dan aanschuiven. En zal ons alle ins en outs eh, mededelen over deze nieuwjaarsrace. Die morgen vanaf vier uur mening gaat starten. Maar de evenement begint natuurlijk al om drie uur. Dan naar dinsdag 8 januari. Ja, we hadden het er al even over. Cinema Nostalgie Eldorado in Circus Zandvoort. Gassersplein nummer 5. Ik bent vanaf 1 uur van van harte welkom bij Cinema Nostalgie. Uh, uur aanwezig, eh, uiteraard. Losse kaarten eh, zijn op de dag zelf te koop bij de kassa. Jo Co en Joker zullen ook weer achter de présence geven... en u helpen met de lift en of naar de stoel. En gezellig genieten van deze film uit 1966... met in de hoofdrollen John Wayne en Robert Mitchum en James Caan. Dan gaan we naar woensdag 9 januari. De kerstboomverbranding strand ter hoogte van de, de strandpaviljoen De Haven. Uiteraard gratis te bezoeken. Het begint allemaal om half acht. En gezellig eh, de kerstbomen die van tevoren zijn eh, verzameld te verbranden. En dit gebeurt natuurlijk onder de bezielende toezicht van de brandweer. Vrijdag 11 januari, maar bent u even van harte welkom in Café de Oomstee. Want dan zing dan mee met Gree in de Oomstee. Uh, behoeft verder geen introductie, want het is elke vrijdagavond als Gree er is. Gezellig in Café Oomstee aan de Zeestraat 62. Komt u wel op tijd, want eh, het is een klein, maar toch heel gezellig café. En dat begint allemaal om half negen. Dus zing mee met Gree in Café de Oomstee vrijdag 11 januari. Eh, verder nog vrijdag 11 januari live Griekse muziek. En eh, de locatie is een Griekse specialiteitenrestaurant Saras. En dat is gevestigd aan de Haltestraat nummertje 7. Entree is gratis en ze spelen van 4 eh, uur tot puntje, puntje, puntje. En waar nu je in Griekse sferen met heerlijke authentieke Grieks eten... en drinken onder het genot van live Griekse muziek. Elke tweede vrijdag van de maand, dus vrijdag 11 januari... Griekse live muziek in Grieks speciale restaurant Zara's. Dan heb ik het een beetje gehad eigenlijk. Heb je het gehad? Ja, ik heb het eigenlijk ook wel gehad met de evenementen. <laughs> dus gaan we daar lekker mee stoppen. En dan eh, volgende week zaterdag doen we het gewoon weer om half vier bij Zandvoort op zaterdag. Hier is John Major. de jaren 80 op de Zandvoorts Radio bij CFM Salford. Je Steve Winwood en de Higher Love. Het is eh, bijna half vijf, ja, en dan eh, is het tijd voor het dier van de week. Hè, dus eh, we gaan snel over naar dit. CFM Race Radio, Pit Report. <laughs> nee hoor Willem, nee hoor Willem, nee hoor Willem. Ik meen het niet hoor Willem. <laughs> nee, ga gerust door met het dier van de week. <laughs> Willem van deze, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ja, het gaat eh, morgen weer los op het circuitpark voor de nieuwjaarsrace. Ja, morgen eh, de nieuwjaarsrace. Eh, een onderdeel van het uh, winter- endurance kampioenschap. Maar het leuke aan die nieuwjaarsrace is natuurlijk... een deel speelt zich af in donker. En, racen is leuk, maar racen in donker nog veel leuker. Om te doen waarschijnlijk, daar weet ik niet van. Maar om te kijken zonder meer... Zie je dan nog wel wat in het donker? weet je wat leuk is? de, de baanposten zijn verlicht. De auto's hebben natuurlijk ook de verlichting. Maar ze hebben ook eh, extra reflecterende stickers. En het, ja, het race in donker is altijd leuk. Wat je ziet onder andere is eh, het aanremmen voor bochten. Je ziet veel mooier eh, die remschijven opgroeien. Op het moment dat er flink hard geremd wordt. Ja, vlammen uit de uitlaat en zo. Ja, het, is toch iets extra's. Je zegt, zie je wat in donker? Nou, je hebt ongetwijfeld wel eens gekeken Le Mans, de 24 ja, ja, uur. Ja, dat blijft toch indrukwekkend, s'nachts verlichte pitsposten. even eh, we bedoel, pitstops. Eh, die, allemaal lampjes in de pitstraat natuurlijk. Ja, ook dat eh, natuurlijk in de pitstraat. Ik dacht <laughs> dat je zei verlichte pitspoesen. Ja, dat, dat, <laughs> nou, jij die associatie daar weer gelijk <laughs> legt. dat ligt niet aan mij. Maar je had het over Le Mans. En dan zie je als ze binnenkomen in het donker. En banden wisselen en, en, en dat soort spektakel. en dergelijke, ja. Ja, oh. ook dat uh, brengen. Want het is een uh, reis over vier uur. Nou, die auto's redden dat niet op één tank of een set Dus ook dat moet allemaal gebeuren. De start is om eh, drie uur. Eh, nou, dat wil zeggen dat ja, we kijken nu naar buiten. Het is ongeveer half vijf. Ik denk dat het vanaf eh, kwart over vijf toch wel donker is. Dus eh, ja, toch wel 50% eh, wat zich in het donker gaat afspelen. Je zegt het is een onderdeel van de Winter Endurance kampioenschap. Ja. Dus het is een wedstrijd binnen een, een, reeks van wedstrijden. Ja, het winterkampioenschap is dat. Dus een aantal jaren geleden is het ingevoerd om ook in de winter actief te kunnen zijn. En toch het ritme te kunnen behouden voor rijders om ja, hoe vaker je race, hoe beter je in het eh, ritme blijft. En eh, ja, er is altijd eh, grote belangstelling voor geweest om daaraan mee te doen. Wat voor soort auto's kunnen wij morgen dan aan de start verwachten? het is onderverdeeld in verschillende divisies. maar we kunnen verwachten onder andere ja, de V8 Stars, de Porsches, maar ook uh, Seat Ibiza, Suzuki Swift. die onderverdeling is in die verschillende klasses. daar zijn natuurlijk overal winnaars die gewoon op één eindige van het hele veld. Maar je hebt ook eh, winnaars eh, per klasse. Ja, het, leuk, het leuke is, eh, wat ik me ervan kan herinneren, is dat je op een gegeven moment, ook al lig je midden in het veld of achter in het veld, je hebt competitieve auto's die als groepje als het ware gaan racen met elkaar. Ja, ja je hebt de onderverdeling in verschillende divisies. En het kan zo zijn dat uh, ja, de eerste tien eh, die strijden voor het algemeen kampioenschap, eh, dat zijn de auto's. Maar je kan ook een eh, divisie hebben met klassen die wat minder snel zijn, maar waar dan ook een auto of tien aan meedoet. En die strijden dan wat ja, achter in het klopt. veld. Maar ze strijden wel voor de overwinning in hun divisie. Juist, dus je kan, je kan, je kan, in, je kan eh, inhaalmanoeuvres niet alleen voor in het veld verwachten van de snelle jongens, maar ook eh, achter in het veld en midden in het veld. Uh, Albert en dat, ze dan onderling gaan strijden. Ja. Maar jij bent er ook vaker geweest. gezellig, het is een gezellige race. Ik bedoel, de entourage eromheen. Ja, die is uiteraard ook gezellig. Het is voor een hoop autosporters naast een evenement dat ze actief zijn, is het ook een, eh, ja, we hadden het net al over de nieuwjaarsreceptie hier van eh, verschillende verenigingen en zo. En dit is eigenlijk ook de grote nieuwjaarsreceptie eh, van Autosport Nederland. Oké, wij hebben morgen trouwens, nu ik toch even spreek, we hebben morgen ook zondag in Kennemerland. En jij bent daar vanaf drie uur aanwezig op het circuit? ik ga mijn best doen om te zijn <laughs> vanaf drie uur. je verrast me een beetje, hoor, Ja, ja, ja. Maar ik had het min of meer al met Rudy uh, kort gesloten, zoals het ja, nou je, zult het morgen wederom met ons moeten doen, want Rudy eh, is helaas verhinderd morgen. <laughs> Nou speelt Ajax. ja, ja, Een, oefen, een, oefenwedstrijd tegen FC Groningen. Nou goed. nou, <laughs> duidelijk eh, wie de winnaar is. Ja, dat is duidelijk. maar goed, nogmaals, uh, raceliefhebbers morgen naar het circuit. Ja, en, vanaf... en, ben je echt geïnteresseerd? Het wordt bijna donker. Er is, straks is er nog een vrije training voor de jongens om kennis te maken met de baan in het donker. En zo dadelijk gaat dat ook nog gebeuren. Super. Nou, veel plezier morgen. We spreken elkaar morgen. En eh, ik zou zeggen, eh, ja, geniet ervan. Gaan we zeker doen, Albert Jan. Eh, Bedankt. Okay. Dankjewel Willem van Densen. En morgen uiteraard meer oh. over de nieuwjaarsrace op het circuitpark Zandvoort. Wat een verzoekje. Kondig jij hem maar even aan, Albert-Jan. Ladies and gentlemen, Gladys Knight in the Pips. for the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the light. Mm. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. ooh what's left of his world. The world he left behind. Albert-Jan. We gaan we eh, Willem van Dis zojuist zegt eh, dat wij morgen zondag in Kennemerland eh, doen... en dat hij dan verplicht op het circuit moet zitten. Maar ik ben eigenlijk ook wel een beetje verrast. Moeten wij morgen zondag in Kennemerland doen? Ja, Rob, wij gaan oh, morgen leuk. zondag in Leuk dat je dat op de radio vertelt, joh. Ja, dat weten de luisteraars vast. Dan kunnen ze vast alle afspraken afzeggen voor morgenmiddag. Oké. Want om twee uur zijn we er weer morgen. Morgenmiddag vanaf twee uur zondag in Kennemerland... met onder meer aandacht voor de nieuwjaarsrace. De race die begint om drie uur en vier uur lang duurt. Dus eh, het eind is eh, in het donker, hè? Even na vijf uur. Ja, dat is heel spectaculair, hoor. Het nou een beetje donker te worden, is heel spectaculair. Dus ehm, mocht je morgen zin hebben om naar het circuit toe, toe te gaan, doe dat dan gewoon. Goed. Eh, het is <laughs> even over vijf, half vijf. <laughs> Ja, het gaat lekker. Aansluit zo meteen het gedicht van de week hoor. Ja, dus, We zijn zo vrij geweest, want er was geen dier van de week, dus we hebben er zelf een uitgekozen. En ik heb me laten leiden door de naam. Pino. Pino. Pino. Daar luistert deze kater naar. En Pino is een lieve, maar ook een beetje schuwe kater. Hij houdt wel van aandacht, maar heeft graag even de tijd nodig om aan je te wennen. Graag wil Pino naar buiten kunnen en is een nieuw huisje en kleine kinderen vindt hij toch wel een beetje eng. Dus hij wil graag eh, ja, toch wat oudere kinderen. En wie heeft er een beetje geduld voor deze lieve kater en wil hem een, een fijn nieuw huisje bieden. En Pino, eh, de kenmerken zijn, het is een mannetje, het is kortharig, zijn leeftijd moet ergens tussen de 4 en 8 jaar liggen. Hij kan bij katten geplaatst worden en liever niet bij honden. En eh, kinderen liever iets ouder dan gemiddeld 12 jaar. Hij is gecastreerd, speciale Zorg heeft hij ook niet nodig. En hij wil graag naar buiten en wil graag aangehaald worden. Wilt u meer weten eh, over eh, Pino, gaat u dan naar www.dierentehuis En die is gevestigd aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Geef Pino een thuis in 2013. Dier van de week bij CFM is Pino. Meer informatie bij het Kennemer Dierenthuis Zandvoort. 023 571 3888. 8. En zo dadelijk het eh, gedicht van de week, dat doen we over een tweetal platen. Dus lekker blijven luisteren naar de Salfordse Radio. opzetten, denk ik. Nou, het is gezellig in de studio van CFM aan het Gassersplein. Nog wel, hè, want uh, dit jaar gaan wij verhuizen, Albert-Jan. Ja, dat kan zomaar, eh, kan zomaar, zomaar zo meteen voorkomen, natuurlijk. Nee, dat gaat gebeuren, hè? Dat gaat gebeuren, ja, zeker. Vanaf 1 juni zijn wij... Eh, te beluisteren via de Tolweg 10. Tolweg 10, Dus er staat heel wat op stapel wat er allemaal nog moet gebeuren en zo. Maar dat we gaan verhuizen is zeker. Zo is het. En wat ook zeker is, is het gedicht van de week. Daar komt hij weer aan. Wat 2013 zal brengen, kan CFM u niet vertellen. CFM heeft niet de gave om de toekomst te voorspellen. Wat 2013 voor u zal brengen, weet CFM niet. Goed of slecht, vreugde of verdriet. Maar indien CFM een toverstafje had... dan toverde CFM al het goede op uw pad. Zonneschijn veel liefde, een goede gezondheid en veel vreugd. Een jaar vol romantiek en deugd. ZFM zou toveren alles wat uw hartje zou lusten. Want eerder zou ZFM zijn stafje niet mogen rusten. Maar groot is CFM's verdriet, want een toverstaf bezitten we niet. En daar CFM ook geen tovenaar is of was... moet CFM het doen zonder abracadabra of hocus pocus pas. Daarom wenst CFM u al hier... u een gelukkig nieuwjaar op onze manier. CFM wenst en hoopt dat in 2013 al uw wensen en dromen... zonder onze toverstaf toch uitkomen. dedication to last throughout So bring your good times and your laughter too. We oh, je kan best wel zingen eigenlijk. <laughs> <laughs> <laughs> Albert-Jan, dank je trouwens voor het eh, gedicht van de week. Hij was heel erg mooi. En hij was heel oprecht. Heel oprecht. En En we zijn aan het einde gekomen van eh, dit programma weer, uh, eh, Albert-Jan. Maar luisteraars, niet getreurd. Nee, want, niet getreurd. want, we zijn er morgen weer. Vanaf 2 uur, eh, zondag in Kennemerland. Dat, is hem. Vanaf 2 tot 5 zullen wij ook om uw gast hier mogen zijn. Dus luisteren morgenmiddag live naar ZFM. Eh, ja, gaan we door. <laughs> ik vond jou, Rob, bedankt. Luisteraars, bedankt. En ik zou zeggen, tot morgenmiddag, 2 uur. Tot morgen en tot volgende week wat betreft Zandvoort op zaterdag. Dag! Dag! Some things in life are bad.